Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de zoektocht naar de vermiste Sam is in het water in Amsterdam een lichaam gevonden. Misschien heb je de zaak op social media voorbij zien komen. Een hoop mensen deelden een oproep om naar Sam uit te kijken. De man verdween zondagochtend na een avond stappen met vrienden. Kwam hij niet thuis. Na een tip is de politie gaan zoeken op een plek niet ver van het Centraal Station. Daar werd al snel een lichaam gevonden. De politie heeft nog niet bevestigd dat het om de vermiste Sam gaat. Schimmige zaakjes bij FC Barcelona. De voorzitter van die Spaanse club wordt verdacht van het omkopen van scheidsrechters. Hij zou geld hebben overgemaakt naar het bedrijf van de vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechtercommissie, zegt correspondent Edwin Winkels. Die lijntjes begonnen in 2001 toen Barcelona deze man eh, begon te betalen. Die was toen net vicevoorzitter van die scheidsrechterscommissie geworden. Een Catalanenman man, ook uit Barcelona. En die betalingen duurden tot liefst 2018. Barcelona zegt dat dat geld werd overgemaakt voor het maken van rapporten over scheidsrechters die de wedstrijden van Barcelona zouden fluiten. Maar in totaal gaat het om dik 7 miljoen euro. Twee andere oud-voorzitters van Barcelona zijn ook al aangeklaagd in dezelfde zaak. Een gek verhaal uit Zoetermeer. Daar liep een vrouw langs een flat toen ze een kinderfiets op haar hoofd kreeg. De vrouw is met een zware hersenschudding en verwondingen in haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft inmiddels een minderjarige jongen opgepakt voor het gooien van de fiets. En in de buurt van Rotterdam zijn vannacht meerdere explosies geweest. Het gebeurde onder meer in Berkel en Rode Reis. Daar waren alleen al drie knallen. Deze buurtbewoner werd er vannacht wakker van. Toen ik zelf eh, een blik naar buiten wierp, eh, zag ik dat de auto, eh, een auto in lichte laaien stond. Ik heb me aangekleed en mijn spullen gezocht en eerst gezorgd dat mijn kinderen kalm waren. Ook in Schiedam en Hoogvliet waren vannacht explosies. Het weer, veel wolken in de loop van de avond, flink wat regen. Morgen opnieuw nattigheid en grote temperatuurverschillen. Dan 10 graden in Groningen tot 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files in onze regio die staan op de A2 Amsterdam-Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Utrecht Centrum. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Knop in Zaandam. En op de A10 rijdt het langzaam vanuit Watergaasmeer naar de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. 5 minuutjes vertraging op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Zuid-Scharwoude.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 She's a magic woman. A puzzle to me. she makes me fly I'm happy you see so she smiles But that's cruel If you knew what you think If you knew what you after Sometimes you say yes, please, thank you. Sometimes you want get it going. Vibe to vibe a second. It's a club, girl, while you arrive naked. Hear that how the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.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 See if you could do that switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo. Come on. sunshine, your sunshine, your sunshine, shine. sunshine. Yeah, your sunshine, your sunshine, your sunshine shining now. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een akkoord bereikt over het leveren van humanitaire hulp aan de Gazastrook. Via Egypte mogen die hulpgoederen daar naartoe worden gebracht. Ook de Israëlische premier Netanyahu heeft daar toestemming voor gegeven. De jeugdbescherming en jeugdreclassering krijgen één landelijk tarief. Daar zijn het demissionair kabinet en de gemeente het over eens geworden. Ze trekken er samen jaarlijks 60 miljoen euro voor uit. Vorig jaar was er minder supportersgeweld in de voetbalstadions dan in het jaar daarvoor... maar er zijn wel meer zaken voor de rechter gebracht. In totaal waren er in het afgelopen voetbalseizoen 725 incidenten. Allemaal bij het mannenvoetbal. Bij het vrouwenvoetbal waren geen geweldsincidenten.